onder de rode lantaarn in de haven. Zo'n zachte wind voor ons een afscheidslied. Mm -hmm. Mm -hmm. Zoveel kussen gaven dat ogenblik, mijn schat, vergeet ik niet. ik denk aan jou, liefste. droom van het liefdesgeluk dat ons samen eens wacht. Onder de rode lantaarn aan de haven wacht jij op mij als ik eens wederkeer. Daar zie droom van het liefdesgeluk dat ons samen eens wacht. Onder de rode lantaarn aan de haven wacht jij op mij als ik eens wederkeer. Daar zie wij. 心。